moet met het RWS-journaal. De nieuwe Belgische koning Albert waren de eetafleggingen in een privékasteel van de koninklijke familie in Laken. De nieuwe Belgische regering wordt geleid door de Walse liberaal Charles Michel. Zijn centrumrechtse coalitie van 14 ministers moet de komende jaren miljarden gaan bezuinigen. Duizenden volwassen ADHD-patiënten slikken een medicijn dat ernstige bijwerkingen zou kunnen veroorzaken, meldt het VPRO-radioprogramma Argos. Het medicijn Concerta is afgewezen door de geneesmiddeleninspectie... omdat gebruikers er volgens de inspectie onder meer hartproblemen van kunnen krijgen... en agressief van kunnen worden. Maar volgens psychiaters klopt dat niet en dus blijven ze het medicijn voorschrijven. De inspectie voor de gezondheidszorg staat afgewezen middelen alleen toe... aan een beperkt aantal patiënten voor wie dat een meerwaarde heeft. Nederlandse groente- en fruittelers omzeilen de sancties tegen Rusland. Volgens het AD exporteerden ze hun spullen via Turkije alsnog naar de Russen. Exporteurs zouden de Nederlandse producten in blanco kistjes en dozen naar Turkije brengen... om ze daarna met een Made in Turkey sticker naar Rusland te vervoeren. Een inspecteur van Economische Zaken bevestigt in het AD dat er vermoedens van fraude bestaan. De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram heeft 27 gijzelaars in buurland Cameroen vrijgelaten. Onder hen zijn 10 Chinezen die in mei werden ontvoerd uit een Chinese fabriek. Ook de vrouw van de vicepremier van Cameroen is vrijgelaten. Ze werd in juli samen met haar huishoudster meegenomen uit haar huis. Of er losgeld is betaald voor de vrijlatingen is onbekend. Het weer veel bewolking vandaag en ook enkele buien. Wel schijnt af en toe de zon en het is zo'n 17 graden. Morgen ongeveer net zo warm. De dag begint dan droog en met wat zon, maar later gaat het regenen. Dit was de ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Laren en Afrit Bunschoten 8 kilometer. Door werkzaamheden op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Knopen Lunette en de Meer 7 kilometer.